Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe CAO voor de particuliere beveiliging. Medewerkers gaan gemiddeld twee uur per week minder werken. Er komt meer rust en regelmaat in de roosters en het aantal flexwerkers wordt beperkt. De lonen stijgen eind dit jaar met 1,5 procent, volgend jaar met 1,3 kwart procent... en vanaf 2020 jaarlijks 2,5 procent. CEO heeft een looptijd van vijf jaar en geldt voor 30.000 beveiligers van bedrijven als Securitas, Trigion en G4S Nederland. Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is gestegen tot 35. De meeste slachtoffers vielen in de staat North Carolina. Daar kwamen 27 mensen om het leven. Ook South Carolina werd zwaar getroffen. Het is inmiddels gestopt met regenen, maar veel evacuees kunnen nog niet terug naar huis vanwege overstromingen. Veel wegen zijn onbegaanbaar. Zo'n 350.000 huishoudens zitten nog zonder stroom, dat waren er 1 miljoen. De schade van de orkaan wordt geschat op ongeveer 20 miljard dollar. President Trump gaat later vandaag naar North en South Carolina. Ondernemers die veel geld lenen bij hun eigen BV... moeten over die schuld belasting gaan betalen. Het kabinet heeft die maatregel genomen om de rijksbegroting sluitend te krijgen. Veel directeur-groot aandeelhouders hebben een rekening courant bij hun BV... waarmee ze geld kunnen opnemen. Zo ontstaat een schuld. Als die groter is dan een half miljoen euro... moeten de ondernemers daarover belasting gaan betalen. Het kabinet verwacht dat de maatregel volgend jaar... eenmalig 1,8 miljard euro oplevert... en daarna structureel 50 miljoen euro per jaar. PSV heeft in zijn eerste wedstrijd in de Champions League... kansloos verloren van FC Barcelona. In Camp Nou werd het 4-0. Drie doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Langs de westkust kan er wat bewolking zijn... en het wordt 21 tot 27 graden.